Straks meer. Maar nu met het NOS-journaal. De meeste oranjefeesten op 30 april gaan door. Ook nu op die dag de troostwisseling plaatsvindt. De Utrechtse Vrijmarkt is ook dit jaar een vast onderdeel van de festiviteiten in de stad. Er komen honderdduizenden mensen op af. Ook in Amsterdam gaat de Vrijmarkt door. Het is nog niet bekend of er ook een groot feest komt op het Museumplein. Er is een run ontstaan op hotelkamers in het centrum van Amsterdam. Bij een aantal hotels is geen kamer meer te krijgen voor 29 en 30 april. President Morsi van Egypte heeft een bezoek aan Frankrijk afgezegd vanwege de onrust in zijn land. Hij zou donderdag vertrekken. Morsi gaat morgen wel naar Duitsland, maar dat bezoek duurt maar een paar uur in plaats van twee dagen. De president riep zondag de noodtoestand uit voor drie steden in Egypte. Dat gebeurde na dagenlange rellen waarbij tientallen mensen zijn omgekomen. Die rellen braken uit nadat 21 mensen ter dood waren veroordeeld... voor hun rol bij dodelijke voetbalrellen vorig jaar. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de toetreding van Kroatië als lid van de EU. Alle lidstaten moeten akkoord gaan met de toetreding op 1 juli. Sommige partijen hebben nog bedenkingen. Zo vindt de PvdA de situatie in Kroatië nog niet ideaal. Coalitiegenoot VVD vindt de timing ongelukkig. PVV en SP zijn tegen lidmaatschap van Kroatië. SP-Kamerlid Van Bommel is bezorgd over Kroatische migranten... die werk in andere Europese landen gaan zoeken. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs roept het CITO op om snel duidelijk te maken of volgende week de CITO-toets wel kan doorgaan. Vandaag werd duidelijk dat de opgaven van de toets voor de basisschool zijn uitgelekt. Ze werden aangeboden op Marktplaats. Dekker wil uiterlijk morgen van het CITO weten of de toets nog wel betrouwbaar is. Het weer, periode met regen en er staat een stevige zuidwestenwind. In de kustgebieden kans op zware windstoten. Morgen trekken er buien over het land. In de middag wordt het droger en breekt de zon door. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 tussen Utrecht en Velendaal.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 We luisterde naar Sweet Lorraine, een nummer van de Roy Eldridge Orchestra, opgenomen in 1951. Met naast Roy Eldridge op trompet, Buddy Tate op tenorsax, Teddy Brandon op piano, Clyde Lombardi op bas en Charlie Smith op drums. Roy Eldridge eh, heeft na zijn periode eh, in Europa is hij teruggegaan naar eh, Amerika, heeft daar een eigen orkest opgericht, daar heel veel nummers mee gemaakt en in 2003 zijn eh, heel veel van deze nummers uitgebracht op een album... Uh, de Complete Verve Studio Sessions. En eh, daar hoorde u onder andere dit nummer van. We gaan zo direct verder met een ander nummer van dit, van dit album. dit album kent maar liefst vier cd's. dat geeft een beetje indruk van hoeveel werk Roy Eldridge ook heeft uitgebracht. Roy Eldridge stond trouwens bekend onder de bijnaam Little Jazz. Hij eh, werd door velen gezien als de verbinding tussen eh, zeg maar de wat oudere jazz en de, en de opkomende bebop. Daar had Roy Eldridge zelf best wel lastig mee, want hij eh, vond op een gegeven moment dat zijn, zijn muziek daar geen, geen plek meer in had. dat was ook de reden waarom hij toen een tijd naar Europa is gegaan. Maar hij is toen onder andere door eh, producer Norman Grenz overgehaald... om terug te gaan naar Amerika. En eh, vond wel degelijk nog een plek tussen al de opkomende eh, talenten... zoals natuurlijk Dizzy Gillespie, John Coltrane en nog vele anderen van die tijd. Het volgende nummer wat ik ga draaien, dat heet Trumpet Blues... geluisterd naar de Trumpet Blues van Roy Eldridge Orchestra. Met Roy Eldridge, eh, Dizzy Gillespie op trompet, Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Louis Belson op drums. We gaan verder met een eh, ander verzoekje, eh, namelijk Miles Davis. Het nummer Bags Groove van het gelijknamige album Bags Groove uit 1957. De opname zelf is van veel eerder. Die is namelijk op kerstavond 1954 opgenomen. Eh, u hoort Miles Davis op trompet, Sonny Rollins op tenorsax... Horace Silver en Thelonious Monk op piano... Bill Jackson op vibrafoon, Percy Heat op bas en Kenny Clark op drums. Bags Groove. van Miles Davis van het gelijknamige album. Ehm, dat was een verzoekje van Lenneke uit Haarlem. Mocht u zelf ook een eh, verzoekje willen plaatsen... dan kan het via onze site cfmjazz.nl. En dan gaan we daarmee aan de slag. Volgende nummer wat ik ga draaien is van eh, Art Pepper. Album Amongst Friends uit 1978. Het nummer heet eh, Round Midnight. hij wordt hierbij geassisteerd door Ross Freeman op piano... bassist Bob Magnussen en drummer Frank Butler. Hm. U luisterde naar I'm Old Fashioned van John Coltrane, het album Blue Train uit 1957. Het is een jazzklassieker, een album waarop de kenmerkende stijl van John Coltrane met harde bob staat, maar waar ook prachtige ballads op staan. Hij werd hierin eh, vergezeld eh, door Lee Marken op trompet, Curtis Fuller op tromboon, Kenny Drew op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. En natuurlijk John Coltrane zelf op tenorsax. We gaan verder met, ehm, ja, met, een, eh, met weer een eh, klein stukje van Roy Eldridge. Hij heeft in 1970 nog een album opgenomen dat heette Nifty Cat. Uh, daarin ga, van ga ik twee nummers draaien. de Nifty Cat zelf en Vaniola. En u hoort Roy Eldridge op vocals, trompet... Bud Johnson op sopraan en tenorsax... Benny Morton op tromboon, Ned Pierce op piano... Tommy Bryant op bas en Oliver Jackson op drums. De Nifty Cat... they ever had. When I first met you, baby, yes, we got along very fine. Oh, like old wine. When I first met you, baby, woo, we got along very fine. drink that muscatel wine. geluisterd naar Roy Eldridge met Wainola. We zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer van eh, CFM Jazz. Dat is een verzoekje van Mirjam uit Zandvoort. Ehm, en het is een nummer van Lou Rolls. Eh, van het album The Best of Capital Jazz and Blues Sessions. Het nummer is Somebody Have Mercy. Mocht u zelf eh, live muziek willen horen... kunt u vanmiddag terecht in Haarlem bij de Haarlemse Club met een jazzfestival en aanstaande vrijdag bij Oomstee. Tot slot, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Eh, ik heb met veel plezier dit gemaakt. Ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. Ehm, mocht u enthousiast zijn geworden... wij zoeken nog uitbreiding van ons uh, jazzteam. Kijk eventueel op onze site cfmjazz.nl... en stuur even een berichtje als je interesse hebt. Laatste nummer van dit tweede uur... Somebody Have Mercy van Lou Rolls. mercy And tell me what's wrong with me Will somebody have mercy Tell me what is wrong with me find it What these women do to me Let me tell you when I think when I think about how they do me.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 Oh, oh van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether